De Syrische Nationale Coalitie doet komende week mee met de vredesbesprekingen in Zwitserland. De beweging wordt door het Westen en Arabische landen gezien als de belangrijkste spreekbuis van de Syrische oppositie. Veel leden aarzelden om mee te praten. Ze zijn bang dat hun invloed op rebellengroepen in Syrië verdampt als de vredesbesprekingen mislukken. Bij de conferentie in Zwitserland zijn ook vertegenwoordigers van het regime van president Assad. De nieuwe Egyptische grondwet is met een grote meerderheid aangenomen. Bij het referendum stemde ruim 98 van de kiezers voor. De opkomst was ruim 38 In de grondwet worden religieuze partijen als de moslimbroederschap verboden. Ook wordt de macht van het leger uitgebreid. Vermoedelijk zal legerleider Sisi zich kandidaat stellen voor het presidentschap. De Groninger Bodembeweging gaat door met actie voeren. De groep is niet tevreden met de kabinetsplannen om de gaswinning te beperken. Ook stapt de beweging naar de Raad van State... omdat minister Kamp een advies van het staatstoezicht op de mijnen... naast zich heeft neergelegd. Vanwege de veiligheid wil Kamp de gaswinning bij Loppersum... de komende jaren met 80% verminderen. Maar actievoerders zijn bang dat dat geen oplossing is... omdat de gasvelden met elkaar zijn verbonden. In Bokstol is vanmorgen vroeg een man opgepakt die een groep jongeren bedreigde. Omdat niemand hem een vuurtje kon geven, zette de man van 46 een pistool op het hoofd van een van de jongeren.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 De lijst deze week bestaande uit 18 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. De vier platen die deze week niet gehaald hebben, eentje daarvan is van Ellie Golding, Burn. 14 weken lang stond die in de lijst. 13 weken in de lijst Lady Gaga, applaus. Jason Derulo, Talk Dirty, stond er ook 13 weken in. En Jessie G, It's My Party, verdwijnt na 10 weken alweer. Een goede week is voor Christina Aguilera samen met A Great Big World. Say Something, vorige week nieuw binnen op 40. En deze week de snelste stijger. 10 plaatsen winst voor hun. Echte snelste daler, dat is John Legend. Made Love zakt R12. En vorige week was zij al de langs genoteerde. Deze week doet ze er nog een weekje bij. Katy Perry en Aurora. Ondertussen alweer 15 weken nu in de lijst genoteerd. Vorige week stond Katy Perry trouwens op 28 met die langsgenoteerde. Deze week zak ze er wel 10 naar 38. 39 zometeen de eerste binnenkomer. Daar zit wel een uh, Nederlands tintje aan. Nee, aan deze nog eigenlijk niet. Aan de volgende zit wel een Nederlands tintje.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 Tussen 13 weken in de lijst van Europa One Republic Counting Stars. Vorige week stonden ze nog op 31, deze week zakken het naar 40. Hij bedreerde in 2006 eh, en sindsdien drie albums, vier hitsingles en diverse remixes. Ook brengt hij maandelijks zijn eigen podcast Hard With Style uit onder Q-Dance. En de podcast die gaat naar eigen zeggen over eh, beide bieden van een eh, kans aan nieuwe producers, zo moet ik het zeggen, ja. Die verschillende soorten hardstyle draaien. Eerder eh, vorig jaar eh, richtte hij ook al zijn eigen label op. Hij is dus druk bezig. En nu heeft hij ook nog eens een nieuwe single gemaakt. Samen met Crayola, The Headhunters en United Kings of the World. Nieuw win op eh, 39. het de langst genoteerde plaat van deze week. Katy Perry. In die 15e week zak ze wel van 28 naar 38, daarvoor 39. Nieuw binnen, United Kids of the World, het Hunters. En op 37 deze week drie plaatsen verliezen in de de Saturdays en Disco Love. 2007 hadden we het vierde seizoen alweer van Idols. Deze zangeres die viel toen voor vroegtijdig af. Maar in 2010 deed ze gewoon opnieuw mee, maar toen met de eh, X-Factor. Onder leiding van coach Erik van Tijn wint ze toen het programma... en krijgt ze ook nog eens een platencontract. De eerste single van haar, No Air, een cover van het nummer van Jordan Sparks... bereikt de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Begin 2012 verschijnt haar debuutalbum You Versus Me. Verder geen eh, grote singles van dat album. Nu, twee jaar later, scoort ze weer een hit. In samenwerking met Yellow Claw is ze bezig om haar tweede top 40 hit te maken. Rochelle heet zij. Samen met Yellow Claw deze week dus nieuw binnen in de lijst op nummer 36. Het nummer heet Shotgun. she'll do it again and again. Oh, I hope that. with a shotgun. I'm telling you, really getting boring. Who that one? Sharing all these gloves. I'm a real deal, baby girl, believe me. Letting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 eerst in de hitlijsten. Toen met I'm Not Alone en Ready for the Weekend. En hij is Calvin Harris. Nu is hij dus weer terug in de lijst. In 2011 toen brak hij pas echt door. Toen met een hit van uh, eh, Cleese. Natuurlijk was dat A Bounce. in het najaar van hetzelfde jaar is zijn samenwerking met eh, Rihanna op We Found Love zijn eh, grote doorbraak. En nu is hij dus weer terug in de lijst. Calvin Harris samen met Alesso en Under Control op 33. 34 deze week eh, John Legend. Made to Love. In de 14e week zakt hij 12 plaatsen naar beneden. Nog 35 deze week John Newman en Cheating. 36 was nieuw binnen Shotgun, Yellow Claw en eh, Rochelle. En vorige week kwam nieuw binnen Traffy McCoy en Jason Mraz, Rough Water. Die kwamen toen binnen op 36. Eh, nu omhoog naar 32. Yeah. it's gonna get hard to breathe. Hold tight, baby. chips, that's what someone yeah. told me. But this boat will stay afloat as long as you hold me. We've been through rough water, and at times it was tougher. But the fact I came back to remind you I love you. And if that's not enough, well, I can one up you. I pinky promise, touch thumbs, I never make you suffer. And all I ask in return is some reciprocation. I'll be your oxygen when you're running out of patience. So take a deep breath and hold it tight. My heart is yours, it's free, me that you hold it right. Don't be offended. I'm just the cautious type to always be around to hold you down and never underlie. Ew, oh, never let go of me. never let go. receive it. If it washes up at your feet, then open it and read it. To whom it may concern, insert your name here. It's destiny that we were both born in the same year months apart, but on the same sphere. Staring at the sun, inhaling the same air. This type of love we got, they'll never get. I'll be the Leo DiCaprio to your Kate Winslet. Sometimes I panic, but I never take you for granted. I hold you till my lips turn blue like Jack and Titanic. And if I lose my grip, then just promise me this. You'll keep my love in the locket and always rock it like. Ayo, never let go of me. Never let go, never let go. tight, mom. Hold tight. No one ever let you drown. Even if we're going down, Hey, oh, never let go of me. Yeah, yeah. I'm yeah. sinking. oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. like. to something that was never meant to be held on to. So you let it go. If it comes back, it was meant to be. If not, just let it be. Vier plaatsen van eens voor Traffy McCoy deze week op nummer 32. De One Republic Counting Stars deze week helemaal onderaan de lijst. In de dertiende week zakken zij 9 plaatsen. 39 Headhunters United Kids of the World. Katy Perry Roar, de langsgenoteerde met 15 weken, zakt wel 10 plaatsen naar 38. De Saturday's Disco Love, 11 weken in lijst. 34 vorige week, 37 deze week. Yellow en Rochelle Shotgun op 36. 11 weken lijst John Newman. Cheating, 26 vorige week, deze week 35. En John Legend, Made to Love. De snelste zakker van deze week van 22 naar 34 in de 14e week. Calvin Harris, Alesso, Under Control, nieuw binnen op 33. Pressure McCoy, Jason Mraz hoorde je op 32 in de tweede week met War Water. En op 31 vinden we de naar broertjes Sjoerd en Wouter Jansen. Sinds 2001 werken zij al samen en de loop der jaren is hun muziekstijl wel wat veranderd. Het begon met eh, techno, een beetje hardstijl en het is nu gewoon meer de toegankelijke house geworden. De duo gaat in 2012 een serie eh, samenwerkingen aan een Crazy Collapse album. En in 2013 scoort Showtek 4 hits. In de hitlijst is de hoogste notering eh, Cannibal samen met Justin Prime. En dat is ook de plaats waarmee ze echt in Europa doorbreken. Eind 2013 is het tijd voor een nieuwe single We Like To Party. dat is ook meteen de introductie van het nieuwe label van Showtek. En met deze plaat komen ze deze week dus binnen als hoogste in de lijst. We Like to Party, nummer 31. 嗯。 tv. ZFM Text TV op kanaal 45. Rio en Komodo. Voor hem eh, drie plaatsen winst in die tweede week. En de de snelste stijger van deze week van 40 naar 30 ging eh, A Great Big World... samen met Christina Aguilera en Say Something. Deze plaats kwam ook vorige week binnen. Toen deed hij dat op 33. Vijf plaatsen omhoog voor Pitbull en Kesha. Dus Timber. You won't remember

money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. When your partner Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go. And the trumpets they go. Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? drums they swing low, and the trumpets they go. remind me of a cold naar 27 Jason Rulo en Trumpets. En het Little Mix met Little Me. Die staan pas drie weken in de lijst. Vorige week nog 30, deze week 26. En 25 die slaan we even over. Die is van Lady Gaga samen met R. Kelly. Do What You Want. En de nummer 24. Die is van Lord. Haar nieuwe single Team staat drie weken in de lijst. Vorige week nog 27, nu 24.